heeft de burgemeester voor het Leidseplein een noodverordening afgegeven. Dat betekent dat de politie mensen mag fouilleren en alcohol op straat verboden is. En ook de terrassen blijven dicht. Het feestje moet wel een feestje zijn en iedereen aan tafeltjes vasthouden... en het is erg lastig met al het registreren en de maatregelen. Dus ik denk dat het eh, een wijze beslissing is toch. In vijf peuterspeelzalen in Wenen wordt een nieuw teststaafje voor corona met een lolly uitgeprobeerd. Speciaal voor de allerkleinste. Man moest die pakking rausgeben, man moest het dus dan lutsen, had nach zucker gesmekt. Ja, lekker loetsen aan de lolly en even later volgt de uitslag dan. Om het succes van de proef goed te kunnen bepalen, moeten er ook kinderen positief worden getest en dat is nog niet gebeurd. Duitsland gaat roofkunst teruggeven aan Nigeria. Het land heeft honderden beelden die in de 19e eeuw werden geroofd door Britse militairen. De werken staan nu nog in verschillende musea, maar gaan vanaf volgend jaar terug. Duitsland is het eerste land ter wereld dat gestolen kunst weer teruggeeft. En de Duitse herder van president Joe Biden is terug in het Witte Huis. De anderhalf jaar oude hond Major heeft twee keer een medewerker van het Witte Huis gebeten. Daar heeft hij nu een training voor gehad. En het is een schatje volgens First Lady Jill Biden. He is such a sweet, lovable dog. he Biden, really is. Eh, is he? Because I've heard that he's. He is. Okay. Well, I'll take you to meet him. He's probably outside. we were going to bring him in to see. <laughs> well, I don't know if that's the best idea. En hij heeft ook leren omgaan met katten, want de president en zijn vrouw zijn ook nog van plan een kat te adopteren. Dan nog het weer. Het klaart langzaam wat op.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 Session staan te trappelen om te beginnen. De coronaspotjes zijn ook maar uit het nieuws gehaald. Het heeft de vruchten afgeworpen. De avondklok is weg. Kortom, tijd voor een feestje. again Het heetste beat van dit moment. Wat zeg ik? Eerder van de toekomst, want DJ Dion Sydney, hij had weer een paar pareltjes uh, tevoorschijn getoverd uit zijn mailing En jawel, het komende uur is hij er helemaal voor jou. Dat wordt grootste dansvloer. Hij is wagenwijd geopend. En ja, je mag zelfs ook na tienen gewoon nog doordansen. Met onze enige echte DJ JK. Ook een uur lang in de mix. gonna tear us apart. that you remember To find your love in I better find your love in than just a number. Hey, hey, hey. I doubt you'll find another. Hey, hey, hey. So every single summer. find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find it all my love. Nothing's gonna tear us apart. Better find your heart. Your heart. Better find your heart. we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. freaky lover type. Let's cut right through the chase. Come on and get a taste. You've got to face it so that I can get high. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. 17 years old, life just got in the way. Don't know what to say. She's heard it all before, lying on her bedroom floor, thinking my life DJ Dion Sydney Hier live op jouw CWM Zandvoort. Keihard heutreukers. En ja, ik, kijk even naar buiten, want ja, we hebben geen avondklok meer. We gaan even kijken of er nog wat mensen hier buiten staan. Ja, in de studio is een beetje krap. Je hebt een hoop fans buiten staan. Niet alleen op de livestream, maar ook buiten. Helemaal gezellig. Gelukkig. Je hebt nog een half uur om te luisteren naar de set van DJ Dion Sydney. En na DJ JK hier ook een uur lang. Kijk door je speakers. 106.9, 104.5, daar zijn we te beluisteren. En natuurlijk ook op Ziggo. Lekker digitaal op kanaal 40. Dit is See It Sessions. forever. I'm gonna keep. you don't know Dion Sydney. Dit eerste uur van c Sessions, maar niet getreurd. Zometeen, naar de klok van 10 zijn we er nog een uur lang met de mix van DJ JK. Hier live in de CFM studio. Kijk gewoon mee via de livestream. DJ JK, DJ Dion Sydney, See Sessions. Hou hem hier.